Renske van der Zallen met het NOS Journaal. De zware onweersbuien die vanmiddag en vanavond over Nederland zijn getrokken... hebben op diverse plekken tot overlast en schade geleid. In het Utrechtse Leersum zijn door het noodweer zeven gewonden gevallen. Ook zijn er gaslekken ontstaan. Ook op andere plekken leiden windstoten en hagel tot omgewaaide bomen... afgewaaide dakbedekking en ondergelopen straten. In Tiel waaide een hijskraan om. Daarbij raakte één persoon gewond. Op een andere plek in Gelderland zijn vier hoogspanningsmasten omgewaaid. In het ziekenhuis in Alkmaar moest de eerste hulp dicht vanwege wateroverlast. Volgende week zaterdag vervallen de meeste coronamaatregelen. Dat hebben demissionair premier Rutte en minister De Jonge bekendgemaakt. Bijna alles kan weer, zolang er anderhalve meter afstand wordt gehouden. De mondkapjesplicht vervalt, behalve op plaatsen waar mensen geen afstand kunnen houden, zoals in het OV. In de horeca zijn er geen beperkingen meer aan openingstijden of alcoholverkoop. Sportwedstrijden kunnen doorgaan met publiek. En met test- en vaccinatiebewijzen kunnen ook evenementen en discotheken open zonder anderhalve meter. Na acht maanden ophokplicht mogen biologische en vrije uitloopkippen weer naar buiten... in grote delen van Overijssel, Gelderland, Limburg en Noord-Brabant. In de rest van het land geldt de ophokplicht nog. Dat schrijft demissionair landbouwminister Carola Schouten in een Kamerbrief. Het pluimvee zit opgesloten om verspreiding van de vogelgriep te voorkomen. De kans op een uitbraak in de vijf genoemde regio's... schatten deskundigen matig in, zegt de minister. De versoepeling gaat morgen in. En bij het EK voetbal is de wedstrijd tussen Engeland en Schotland geëindigd in gelijkspel. Op Wembley bleef het 0-0. Eerder vandaag speelde Kroatië met 1-1 gelijk tegen Tsjechië en won Zweden van 1-0 van Slowakije.